Van 8 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat dit jaar naar Nederland komt daalt fors... en zou beperkt kunnen blijven tot 15.000 mensen. Het kabinet ging eerder uit van ongeveer 58.000. Volgens staatssecretaris Dijkhoff neemt de instroom door de Turkije-deal enorm af. Vorig jaar kwamen er meer dan 59.000 asielzoekers naar Nederland. Toen riep Dijkhoff burgemeesters op om extra opvangplekken te regelen... Nu blijkt dat de instroom veel lager uitvalt dan verwacht... kunnen geplande asielzoekerscentra volgens Dijkhoff worden gebruikt... om statushouders onder te brengen. Een Amsterdamse PvdA-bestuurder van Turkse afkomst... heeft op het bedrijf waar ze werkt een poederbrief ontvangen... De vrouw is lid van de bestuurscommissie Nieuw-West en is de laatste tijd in de media te zien in debatten over de spanningen in Nederland tussen Erdogan en Gulen-aanhangers. Tegen het parool zegt de vrouw dat in de brief onder meer staat dat zij de vijand is. De politie heeft het poeder onderzocht. Het bleek ongevaarlijk. De politie heeft langs de A13 tussen Rotterdam en Delft een bestelbus met duizenden kilo's vuurwerk onderschept. Volgens de politie is het de eerste grote partij vuurwerk die dit jaar in Nederland is aangetroffen. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. In Nijmegen is vanmiddag brand uitgebroken in een crematorium. Op dat moment was er een uitvaartdienst aan de gang. Die werd afgebroken en bezoekers moesten het gebouw direct verlaten. De brand ontstond in het dak. Volgens op Gelderland zijn er geen gewonden gevallen. De uitvaartverzorger probeert om de herdenkingsdienst op een andere plek voor te zetten... en alsnog een waardig afscheid voor de nabestaanden mogelijk te maken. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekken enkele buien over het land... De temperatuur daalt vanavond naar 19 graden. Morgen in de ochtend bewolking met lokaal een bui. Vanuit het westen gaat daarna op steeds meer plaatsen de zon schijnen.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 Iglesias. Baleando. Wat doe jij nou weer doen? Oh, Snapchat. Uh-oh. Voeg hem toe op Snapchat en dat is, eh, weet ik niet. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Twee voor half negen. Tijd voor het weer van metergroep. Vanavond en vannacht valt er af en toe wat regen. Vannacht koelt het tot ongeveer 15 graden af. Morgen af en toe zon en in de avond vrijwel overal droog. Het wordt 20 tot 24 graden. In de loop van de avond volgde vanuit het westen regen. Zondag van tijd tot tijd zon, maar ook een aantal buien waar onweer mogelijk is. De zuidwestenwind trekt aan en het wordt een graad of 20. Staan er momenteel eh, één vielen op de A73 eh, Maasbrug-Nijmegen. 25 minuten vertraging tussen Haps en Maasbrug. En eh, er zijn nog wat flitsertjes rijden op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Er staat er bij hectometerpaal 71.2 staat er eentje. En op de e- N31 bij Drachten bij hectometerpaal 64,5. En tot slot nog op de N302 Harderwijk bij hectometerpaal 108,3. Waar is nou verder met Passenger? Anywhere. up in the mountains if you go climbing on trees.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 Oh, I'll go anywhere with you. Passenger Anywhere. Half negen, nog 29 minuten gaan zitten het alweer op voor ons. Zomer of winter, altijd weer ZFM. ken die skere tijden Daarom blijft de jongen rijden Kan niet bouwen op die vijven Daarom ben ik met de strijders Mijn hele leven was zo pijnlijk Wil die milli zeven cijfers Negen strepen al die mannen weten Ben op peper, tot mijn leven eindigt Broer ik ken die skere tijden Daarom blijft de jongen rijden Kan niet bouwen op die vijven Daarom ben ik met de strijders Mijn hele leven was zo pijnlijk Wil die milli zeven cijfers Negen strepen al die mannen weten Ben op peper, tot mijn leven eindigt Deze tijden gaat het beter Die mannen weten dat ik ben op mijn peper paper, ik ren voor mijn leven ik kan niet meer spelen Al die mannen willen eten, maar geen van die mannen die willen delen Wat zijn dat voor streken? Ik wil mijn linna in verschillende streken Ben je met mijn broer, dan kunnen we eten Maar ben je niet met me, dan heb je problemen, we moeten bewegen Ik ben aan het racen, ik stond in de regen Die skeerde tijden, broer, die deden we leven Ik ben op de weg met mijn neven, op weg naar de peper De hossel. die zocht voor een betere leven Ik bid voor mijn moeder, ik bid voor mijn vader, ik bid voor mijn laatste. Vroeger kon ik niet eens patas betalen Ik mag niet meer falen, ik moet het gaan halen Vertrouw die mannen om me heen niet meer Ik vertrouw die pitjes om me heen nog minder Ik kan pas chillen als we money vinden Broer, ik kan pas lachen als we money In Deze tijden wil ik kunnen pinnen Was de struggle zat, ik ging op ons op pad Want zonder money, money kan je niks Broer, beginnen oh. ik tijden Daarom blijft de jongen rijden Kan niet bouwen op die wijven. Daarom ben ik met de strijders Mijn hele leven was al Wil die milli zeven cijfers Negen strepen, al die mannen weten Ben op paper tot mijn leven eindigt Broer, ik ken die skere tijden Daarom blijft de jongen rijden Kan niet bouwen op die wijven. Daarom ben ik met de strijders Mijn hele leven was zo die milli zeven cijfers Negen strepen, al die mannen weten Ben op paper tot mijn leven eindigt Onderweg, we nemen risico's Ik spend geen euro op die vieze hoos Ik ken geen liefde, ik ken geen cupido Ik ken alleen maar rennen voor die Al mijn echte broeders breken brood Ik hou mijn cirkel klein, dat sowieso Vergeet die mannen die jou ook vergaten In hun goede dagen is die ego hoog Je mag je echte broeders nooit vergeten Als die mannen je ook laten eten Of al voor je zullen staan in regen Zulke mannen kom je weinig tegen Ga niet spammen op die baby's Ik blow het liever op mijn nevies ik bloot liever aan mijn echte broeders Want die skeren tijden maakt je crazy Ik mag niet meer falen, ik moet het gaan halen Vertrouw die mannen om me heen niet meer Ik vertrouw die bitches om me heen nog minder Ik kan pas chillen als we money vinden Broer ik kan pas lachen als we money in deze tijden wil ik kunnen pinnen Was de struggle zat, ik ging op ons op pad Want zonder money money kan je niks Broer, beginnen die ik tijden, daarom oh. blijft een jongen rijden Kan niet oh. bouwen op die wijven Daarom ben ik met de strijders Mijn hele leven was al pijnlijk Wil die milli zeven cijfers Negen strepen, al die mannen weten Ben op paper oh. tot mijn leven eindigt Broer, ik ken die skere tijden Daarom blijft de jongen rijden Kan niet bouwen op die wijven Daarom ben ik met de strijders Mijn hele leven was al Wil die milli zeven cijfers Negen strepen, al die mannen weten Ben op paper tot mijn leven eindigt die Ik ben op de blok met die man dan. Broski beside me is a gunman. In de kop tot vroeg in de morning. Ay, zeg die man Ik ben op de blok met die man dan. Broski beside me is a gunman. In de kop tot vroeg in de morning. Ay, zeg die man Ik ben op de blok met die man Mandem. Ik ben op de blok met die Mandem. Ben met Fik 9, dat is een conman. Hij kan zorgen dat je omloopt. Of je laat rennen als die kon loopt. Stunt heeft kanoes in de omloop. omloop. Mans doen road, mans on road. Mannen raken in paniek als die kan bloed. Hak ik mijn keep beside me. Pijp op de hup, cause is likely. We blijven rennen op die Nike's. Ik ben met mijn niggas net YG. Ben een zware jongen, net als Ike. Shoot man down, boy, ik fight niet. Ik heb die chain om mijn nek, hij is icy. Can't rap, man, man, don't try me. Ik ben altijd op je mat. Fuck around, you might get shot. Action man, I don't talk. Smurder niggas dus ik ben hot. Ik ben altijd op die mat. Fuck around, you might get shot. Action man, I don't chat. Smurder niggas, ik ben hot. Zeg die man dan. Ik ben op de blok met die man dan. Broski beside is a gunman. In de kat tot vroeg in de morning. Ay, zeg die man dan. Ik ben op de blok met die man dan. Broski beside is a gunman. In de kat tot vroeg in de morning. Ay, zeg die man dan. Ik ben op de blok met die man dan. Patser, zeg die jongetjes. Die man als mij schieten. Verandert je gun in een keeper. Verandert je blok in een vriezer. Hey Patser, zeg die jongetjes. En als ze willen, geef visite. Maar die schone blaffen wordt te vies. Heb dat ding op de hup net te piepen. Jenna lang van met ijs, niemand grijpt. Ah uh ah. shooter in de kat. toe werk in bedrijf, niemand grijpt. Ah, ah. shooter in de kat. Plaats licht, geen gezicht, is geen bewijs. Ah ah, shooter in de kat. Voor een kleine prijs ga je op en van de lijst. Shooter in de kat. Bitches die vinden het nice. En kan die mikken ze kap. Met je money praat ik alles hoog Praat je kanos, praat ik alles lang Die bitches die vinden het nice Want kanus die mikken ze kan Praat je money praat ik alles hoog Praat je kanos, praat ik alles lang Bang, bang Zeg die man dan Ik ben op de blok met die man dan Broski beside me is a gunman In de kop tot vroeg in de morning Ay, Zeg die man dan Ik ben op de blok met die man dan Broski beside me is a gunman In de kop tot vroeg in de morning Ay, Zeg die man dan Ik ben op de blok met die man dan Broski beside me is a gunman In de kop tot vroeg in de morning murky. You pulling up to the bridge, you can't verse me. You got a hook in the verse to converse me. Man, I still gone like NASCAR in a black car tinted with a mask off. Man, a rough law, they dread like Rasta, imposter, get back like Costa. Grew up in 1104, came with a squad through 1104. Elf no fear that 1104. Girl want man from 1104. Car, them man bum me, we can't stand them. Cause you put man to make you part of the man them. Beg man take him, dodge like Matrix. Ten man D to the show like I'm Asian. High like Jamaican, that part taken. your call, I'm a guy like Jason.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 Gaskamer ervan maken. Maakt niks uit. We gaan snel verder met Cheat Codes. Chris Cross Amsterdam. Met seks. sorry. Can I sit down? Cheat coach Chris Cross Amsterdam met seks. En tegenwoordig kan je eens met fatsoen met je werk doen hier in de studio. Echt, ze hangen bijna tegen je aan hier. Eh, de, die studio is hartstikke groot. Gaan ze op 10 centimeter af, af, achter je staan. ja, die hier. Wat loop jij nou slap te lullen, man? Jij loopt slap te lullen, man. Ga lekker, ga lekker even de kast in of zo met z'n tweetjes. Doe eens even wat, uh, eh, grap. Oh! zo grap. De laatste nummer, hè? Ja, ja, wat gaat die tijd toch snel? Donnie zegt, geen geld, wel honger. Geen geld, wel honger. Gangal, wel honger. Geen geld, maar wel honger. Dit was CFM Beachmaster. Welkom to the weekend voor deze vrijdagavond 2 september. Aflevering nummer 33 was het alweer. Jaging nummer 1, seizoen nummer 2. Hey, ik zeg bedankt. Volgende week zijn we natuurlijk weer. Hetzelfde tijd, zelfde presentator met mij. Misschien gaan we weer live. Misschien ook niet. Verzoekjes zijn altijd welkom. Kom even langs. Lekker gezellig op de Tolweg Tina. Ik wil bedanken aan mijn secretariaat Donny. En het andere koffiemeisje wat erachter staat. Hey, bedankt, bedankt, bedankt. Hey, volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde radiozender. En woensdag zijn we er ook van 6 tot 8. Mijn naam is Jonas Parson en dit was ZFM Masters.